5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook in een zelfrijdende auto mag je achter het stuur geen telefoon gebruiken, heeft de rechter bepaald. Een Tesla-rijder was tegen een bekeuring in beroep gegaan... omdat hij op de automatische piloot reed en naar eigen zeggen dus eigenlijk een passagier was. Maar volgens de kantonrechter in Utrecht blijft de automobilist verantwoordelijk voor de zelfrijdende auto. Staatssecretaris Snel neemt een nieuwe maatregel tegen brievenbusfirma's. Bedrijven die alleen vanwege de lage belastingen in Nederland een brievenbusmaatschappij beginnen, kunnen straks niet meer vooraf van de Belastingdienst horen hoeveel belasting ze moeten betalen. Zo wil Snel voorkomen dat bedrijven in allerlei landen informatie opvragen en dan het goedkoopste land kiezen. Steeds minder gemeenten willen meedoen aan het wiet-experiment van het kabinet. Ze vinden de plannen te beperkt van opzet en vrezen dat de straathandel toeneemt. Ook coffeeshops zien de proef met legale hennepteelt niet zitten. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de voorwaarden te streng. Minister Grapperhaus verwacht dat er uiteindelijk genoeg gemeenten willen meedoen aan het experiment. De vier grote steden willen samenwerken met Antwerpen... om de toenemende drugscriminaliteit aan te pakken. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... zeggen dat ze samen met Antwerpen... de hele keten van drugscriminaliteit in kaart willen brengen. Ze maken zich verder zorgen over de beperkte capaciteit... om criminele netwerken aan te pakken. De politie heeft een man uit Amsterdam opgepakt op verdenking van witwassen. De 24-jarige man bleek thuis, in zijn wasmachine, 350.000 euro te hebben verstopt. De politie doorzocht het huis omdat in de gemeentelijke administratie stond dat er niemand woonde, maar er toch iemand in het huis was. Agenten namen ook telefoons, een geldtelmachine en een pistool in beslag. Het weer bewolkt, maar vanuit het zuiden opklaringen. Minima vannacht rond het vriespunt met kans op mistbanken. Morgen eerst bewolkt en nevelig. In het zuidwesten kans op wat regen. Later hier en daar wat zon en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 65 kilometer file. Ik noem de files met meer dan 10 minuten vertraging. Dat zijn de A9 Amstelveen richting Den Helder... tussen Akersloot en Heilo 10 minuten. 10 minuten tot een kwartier op de A10 tussen Amsterdam over Amsterdam... knopen de Nieuwe Meer.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl slash auto.